Mariette Krol met het NOS Journaal. psc directeur Toon Gerbrands heeft zijn huis laten beveiligen... omdat hij is bedreigd door supporters, onder meer via dreigbrieven. De club uit Eindhoven zit in een crisis... en Gerbrands en technisch manager John de Jong worden daarvoor verantwoordelijk gehouden. Gerbrands heeft de afgelopen week gesprekken gevoerd met supporters. Ondanks de bedreigingen zeggen hij en de Jong dat ze het seizoen afmaken... en ook trainer Ernst Faber mag tot de zomerstop blijven. De man die wordt verdacht van het ombrengen van twee mensen in een Groningse bioscoop... zegt dat hij een psychose had toen hij beide slachtoffers met een mes om het leven bracht. Hij herkent zichzelf op bewakingsbeelden van de bioscoop... maar zegt dat hij niet weet wat hem is overkomen. Eind oktober werden in een Groningse bioscoop de lichamen gevonden van een echtpaar... dat daar al jaren schoonmaakte. De man van 33 werd een dag later aangehouden. In de rechtszaal betuigde hij zijn medeleven aan de kinderen van de slachtoffers. Het deels Nederlandse bedrijf Euroturbine moet van de rechter bijna 5 miljoen euro betalen vanwege illegale export naar Iran. De Venloze vestiging betaalt ruim 6 ton en een tak van het bedrijf in Bahrein de rest. De bijna 5 miljoen is de winst die het bedrijf maakte met de verkoop van gasturbineonderdelen aan Iran tussen 2008 en 2010. Iran zou de onderdelen kunnen gebruiken om massavernietigingswapens te maken. En in Tilburg zijn tien dode katten gevonden bij het afval. De dieren zaten in vuilniszakken en waren gedumpt in verschillende kliko's. Een medewerker van de Tilburgse afvaldienst ontdekte ze daar. Volgens de politie waren de katten ernstig mishandeld... en uit onderzoek blijkt dat ze vannacht zijn gedumpt... maar verder is er nog veel onduidelijk. De Tilburgse politie is op zoek naar getuigen en camerabeelden. Het weer. Vandaag droog en vrij zonnig, maximaal 11 graden... Morgen bewolkt en in de middag wat regen en zondag nat en onstuimig... met aan zeekans op zuidwesterstorm. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Het is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland eh, vooral vertraging op de A27 naar Almere... tussen Beeldhoven en Huizen 10 kilometer en de vertraging is een minuutje of 20.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 Girl, I felt your presence when they let you through the door. Never had a brother giving everything and more, so I take a little piece and then the rest of it is yours, me and more. I I I I Fuck loving when I put you in your place. I can tell you love it just by looking in your face. It's the way that you wind up your waist, am so in girl. You never have to worry about nothing, you know it's you know you're Your peace is cause your body's on fire. Show me how to control it. Down for the one I love right now. We never look better. Forget our friends, girl, I love it when we feel together. We ain't nobody gonna feel what we feel together. She wanna kiss high, I want another one. You gotta stick five, I want it one on one. Up to now, nobody knew where I was coming from, but we got the same mind, so I don't wanna waste time. Bring it to me, my mind, that's what I need. That's right one I used to alone, but now I can't stand it. Reaching on my phone for you to put your hand. Girl, you are the I don't understand it. How you lighting up the room with your glow? girl, you just Girl, you just your body's on fire. Show me how it. And go ahead, you get higher. I love how you roll it. I put my hand it. I'ma be right Wanna be like that. perfect as it can be.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 just give me some i I'm running out of that feeling. prescribe me that I need some more of your healing. Baby, turn me on, turn Baby, turn me on, turn Baby, turn me on, turn on. someone you can dial.